Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Australische bischop van Adelaide is schuldig bevonden aan het verzwijgen van misbruik in de katholieke kerk in de jaren 70. 67-jarige Philip Wilson zou in die tijd het misbruik van vier jongens door een pedofiele priester geheim hebben gehouden. Die priester kreeg in 2004 acht jaar cel voor negen gevallen van misbruik en stierf twee jaar later in de gevangenis. Wilson kan twee jaar gevangenisstraf krijgen. Hij is de hoogst geplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het verzwijgen van misbruik. Hij zegt zelf dat hij niets heeft geweten. Een Nederlandse terreurverdachte is volgens de Surinaamse politie het brein achter terreurgroep Islamitische Staat in Suriname. Hij zou behalve in Suriname ook in Nederland en België hebben geprobeerd IS-strijders te ronselen. Het bleek gisteren bij de behandeling van de zaak in Paramaribo. De man zou samen met zijn broer tenminste twee Surinamers hebben geholpen naar Syrië te reizen om zich bij terreurgroep IS aan te sluiten. Reisgids Lonely Planet heeft de provincie Friesland op nummer 3 gezet van de top 10 van de Europese topbestemmingen die nog niet door het grote publiek zijn ontdekt. Nooit eerder stond de Nederlandse bestemming zo hoog op die lijst. Eerder stond Texel op 9 en Rotterdam op 5. Friesland is volgens Lonely Planet een verborgen parel, onder meer vanwege de gezellige hoofdstad Leeuwarden. Staatsbosbeheer vermoedt dat in Drenthe momenteel een wolf leeft die zich definitief probeert te vestigen. Dat zou de eerste wolf zijn die zich permanent in Nederland vestigt. Het roofdier is de afgelopen maanden al een paar keer gezien door camera's. Maar ook zijn er sporen die erop wijzen dat de wolf langere tijd achter elkaar in het gebied blijft. Staatsbosbeheer denkt in september meer zekerheid te kunnen geven over die wolf. Het weer, lokaal nog wat regen, overdag periode met zon en een matige oostenwind. Het wordt vanmiddag een graad of 25. Later vooral in het zuiden kans op regen of onweer.